Jobboot met het NOS-journaal. Staatssecretaris Steven wil dat minder mensen hun straf ontlopen. Volgens hem komt het nu te vaak voor dat iemand is veroordeeld, maar dat hij niet wordt gestraft omdat hij op de vlucht is of omdat zijn woon- of verblijfplaats onbekend is. Het gaat om duizenden gevallen. Teven wil na oplegging van de straf vaker paspoorten inhouden en hij bekijkt ook of rijbewijzen kunnen worden ingevorderd om vluchten onmogelijk te maken. Ook maakt hij het eenvoudiger om veroordeelden onder de aandacht van de media te brengen. Teven benadrukt dat het voor de geloofwaardigheid van het strafrechtssysteem van belang is dat een beslissing zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Italiaanse kranten melden dat premier Berlusconi rond de jaarwisseling opstapt. In maart zijn er in Italië dan vervroegde verkiezingen. Volgens La Repubblica en La Stampa hebben Berlusconi en Leder Umberto Bossi van coalitiepartner Lega Nord dat gisteravond in geheim afgesproken. Italië staat onder grote Europese druk om economische hervormingen door te voeren. Andere Europese landen eisen concrete plannen om de schuldenberg terug te dringen. Op de Europese top afgelopen zondag lieten de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy duidelijk merken dat ze geen vertrouwen hebben in de Italiaanse premier. In Atlanta, in het zuidoosten van Amerika, heeft de politie een tentenkamp van Occupy-demonstranten ontruimd. Tientallen betogers die weigerden te vertrekken zijn gearresteerd. De demonstranten hadden hun tenten opgeslagen in een park in het centrum van Atlanta. De burgemeester zegt dat hij niet langer kon instaan voor hun veiligheid. Het afgelopen weekend was er in het park een illegaal hip-hop concert met honderden bezoekers. De ontruiming in Atlanta verliep over het algemeen rustig. En dan het weer. Vanmiddag alleen in het noordwesten nog kans op een enkele bui. In de rest van het land wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Het wordt vanmiddag ongeveer 14 graden. Dit was het. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit is een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A13, daar wordt gecontroleerd tussen de knooppunten Ipenburg en Kleinpolderplein.